Dijkers met het NOS Journaal. Na alle waarschijnlijkheid komt er voor het eerst in een Amerikaanse staat een TikTok-downloadverbod voor gebruikers. De staat Montana heeft een wetsvoorstel daarvoor aangenomen. Als de republikeinse gouverneur het voorstel ondertekent... mogen appstores TikTok niet langer aanbieden aan gebruikers. Het gebruik van TikTok door mensen die de app al geïnstalleerd hebben, wordt niet verboden. Het Rijk en de provincies worden het al 2,5 jaar niet eens over de financiering van een reddingsplan voor de Grutto. Volgens Trouw blijft daardoor 68 miljoen euro ongebruikt. Terwijl het aantal grutto's blijft dalen. Om die daling tegen te gaan is vier jaar geleden een plan gemaakt. Daarmee kunnen boeren een vergoeding krijgen voor het nemen van maatregelen om de grutto te beschermen. De bedenker van het reddingsplan zegt in Trouw dat er alleen maar niets van terecht komt... omdat het Rijk en de provincies het niet eens zijn over wie de kosten op langere termijn moet betalen. De wedstrijd tussen NAC en Willem II is 20 minuten voor tijd afgeblazen... omdat er twee keer spullen op het veld waren gegooid afgelopen avond. Eerst werd de wedstrijd stilgelegd omdat er vuurwerk op het veld was gegooid... Daarna scoorde Willem II en gooide NAC-supporters bier naar de voetballers. Daarop floot de scheidsrechter definitief af. Dat moet volgens de nieuwe regels van de KNVB... na het aanstekenincident bij het bekerduel tussen Feyenoord en Ajax. SpaceX mag komende maandag een testvlucht gaan maken... met hun 120 meter hoge Starship-raket. Het ruimtevaartbedrijf heeft toestemming gekregen voor de lancering. Met, de Starship, met het Starship-raket wil SpaceX in de toekomst mensen naar de maan en naar Mars sturen. Bij de lancering komende maandag zullen alleen nog geen mensen aan boord zijn. Het gaat om een testvlucht van Texas naar Hawaii. Het weer op de meeste plaatsen droog. Bij 6 graden aan de kust tot 0 graden in het noorden en oosten.